Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan vindt de kritiek dat zijn referendum over de grondwetswijziging niet eerlijk is verlopen onzin. In een toespraak noemde hij het referendum dat hij gisteren nipt won de meest democratische verkiezingen ooit. Erdogan zei dat de Europese waarnemers die daar anders over denken hun plaats moeten kennen en dat hij het rapport van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zal negeren. Waarnemers van die organisatie waren in Turkije om te kijken hoe het referendum verliep. Volgens hen werden nee-stemmers geïntimideerd en kreeg het ja-kamp veel meer aandacht in de media. De klopjacht naar de Amerikaan die een bejaarde man doodschoot en een filmpje daarvan op Facebook zette, heeft zich uitgebreid naar vijf staten. Steve Stevens pleegde de moord in Cleveland, maar volgens de politie blijkt uit gegevens van zijn mobiele telefoon dat hij zo ver mogelijk probeert te reizen. De 37-jarige Stevens zei dat hij meer mensen heeft vermoord... en dat hij daarmee doorgaat totdat hij wordt gepakt. De Noord-Koreaanse onderambassadeur bij de VN zegt dat de Verenigde Staten een atoomoorlog uitlokken. Op een VN-bijeenkomst wenste hij iedereen vrolijk Pasen. Daarna zei hij dat er elk moment een nucleaire oorlog kan uitbreken. Volgens de diplomaat zijn de militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS de grootste agressieve oorlogsoefening ooit. Ook de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat militaire actie van de VS zal leiden tot een totale oorlog. Volgens hem blijft Noord-Korea elke week raketten testen. Een deel van het personeel van Holland Casino in Utrecht en Amsterdam staakt. Zo'n 150 medewerkers voeren actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Vrijdag en gisteren werd er ook al actie gevoerd bij de Holland Casino's in Breda en Nijmegen. Holland Casino heeft nog niet op de acties gereageerd. Het weer, vanuit het noorden meer buien met kans op natte sneeuw. Vannacht is het koud met minima iets boven nul. Morgen vallen er vooral in het zuiden nog buien. Verder geregeld zon en het wordt ongeveer 10 graden.